tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke stilgelegd door blikseminslag. Ook in Zeeland waren er veel meldingen van wateroverlast. Israël houdt vast aan het vredesverdrag dat in 1978 werd gesloten met Egypte. Dat zei premier Netanyahu in een televisietoespraak over de bestorming vannacht van de Israëlische ambassade in Cairo. De ambassadeur en zijn staf vluchten het land uit. Netanyahu bedankte president Obama. Zijn invloed was doorslaggevend, zei Netanyahu, die verder geen details gaf. Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen in Almelo met 3-2 van Heracles. Op de tweede plaats staat AZ dat Twente op doelsaldo voorbij is gegaan. De Alkmaarders versloegen thuis Vitesse met 4-0. Terwijl Twente voor het eerst dit seizoen verloor met 2-1 uit van Roda. En er waren nog twee wedstrijden. De Graafschap NEC 1-0 en ADO Den Haag RKC 0-1. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken naar het noordoosten weg en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag eerst zonnig, maar in de loop van de dag opnieuw buien en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 21 graden.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 after midnight and she's on your phone They ain't come over cause she's all alone I could tell it was your ex by your tone Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? no kiss, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up in 96. You don't do when you can't say no. And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no?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 De maatregelen moeten een einde maken aan het geweld in het land. De protesten in Syrië, die al maanden aan de gang zijn, worden met geweld de kop ingedrukt door troepen van president Assad. Voorzitter Arabi van de Liga zegt dat er een tijdschema is afgesproken voor de hervormingen, zonder verdere details te geven. Diverse media melden dat is afgesproken dat er over uiterlijk drie jaar een meerpartijensysteem in Syrië is. Volgens mensenrechtenactivisten gaat het geweld tegen betogers nog dagelijks door. De VN schat dat er de afgelopen maanden meer dan 2200 Syriërs zijn omgekomen. In het dorp Maasdijk in de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bunker werd gevonden bij het opgraven van een stuk riolering. Het was wel bekend dat er een verdedigingswerk stond, maar aangenomen werd dat daarvan alleen nog de